uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-president van Zuid-Afrika Zuma zegt dat hij slachtoffer is van karaktermoord en samenzwering. Zuma wordt beschuldigd van corruptie en witwassen tijdens zijn ambtsperiode. Vanwege de corruptiebeschuldigingen moest hij vorig jaar aftreden van zijn eigen partij, het ANC. Het corruptieonderzoek richt zich met name op een Indiase zakenfamilie waar Zuma mee bevriend was... Zij zouden via de oud-president lucratieve opdrachten binnenhalen... en invloed op beleid uitoefenen. Deze week moet Zuma zich verantwoorden voor een onderzoekscommissie. Hoe hoger een amateurvoetbalclub speelt... hoe slechter de club er financieel voor staat. Dat blijkt uit een onderzoek van stichting Waarborgfonds Sport... dat de financiële situatie van bijna 300 voetbalclubs heeft doorgelicht. De problemen komen vooral door de hoge kosten van trainers en spelers... Een op de vijf clubs die in de hoogste amateurklasse speelt... heeft betalingsproblemen. Volgens het Waarborgfonds krijgen voetbalclubs op hoog niveau... wel meer inkomsten door sponsors... maar die wegen niet op tegen de personeelskosten. Afgelopen nacht zijn in Franse steden bijna 300 mensen gearresteerd bij voetbalrellen. Algerije plaatste zich voor de halve finale van de Afrika Cup... en duizenden Algerijnen gingen in Frankrijk de straat op om dat te vieren. Algerije was vroeger een Franse kolonie. In Parijs werd gefeest op de Champs-Élysées. Daar schoot de politie traangasgranaten af. In Lyon en omringende steden staken voetbalfans tientallen auto's en vuilnisbakken in brand en greep de politie in. Tegen de Duitse natuurgenezer Klaus Ros is drie jaar cel geëist. Volgens de Duitse justitie is hij verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten... onder wie drie Nederlanders, twee Nederlanders. Ros behandelde kankerpatiënten die vaak in het gewone medische circuit waren uitbehandeld.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 Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. dat ik moest vertellen Dat haar papier rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Een eindje verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel snikken Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug Hoe ze snikte, papi loopt toch niet zo snel ZFM Zandvoort. Zandvoort. Walking alone on the shores of longing I miss your footprints next to mine Sure as the waves and the sands are washing Your rhythm keeps my heart in time You, you found me Made me into something new Led me through the deepest water I promise i me too.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 www.zfmzandvoort.nl down Broadway. You are 69 in But I don't wanna fall down the rabbit hole Cross my heart, I won't do it again I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And I do, I do But once in a while I trip up and I cross the line Nothing it's never really over Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe will be coming over again And i have to get over you all over again Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe will be coming over again And i have to get over you all over again I guess I could try hypnotherapy I gotta rewire this brain can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. Now do it. never wish that would take a little bit longer, a little bit longer.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 goodbye love. I tried to stitch it up a billion times. It's so heavy and I hope so you, you, I. Goodbye love. we're killing it. us now. When we thought that we couldn't get higher, things started looking down.